7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De voormalige Britse minister voor Brexit-zaken, David Davis... vindt dat kabinetsleden in opstand moeten komen tegen premier May. Hij vindt haar strategie bij de onderhandelingen met de Europese Unie... over de brexit onacceptabel, schrijft hij in The Sunday Times. Davis was namens de Britten de hoofdonderhandelaar met de EU... tot hij in juli opstapte. Hij hekelt vooral het voorstel van May om tijdelijk in de douane-Unie te blijven... totdat er een akkoord is over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. In Jemen zijn bij luchtaanvallen in de buurt van de havenstad Hodeida... volgens hulpdiensten zeker tien burgers omgekomen. Houthi-rebellen die het doelwit waren van de aanvallen... spreken zelfs over 19 doden. Al meer dan drie jaar vecht de Saoedische coalitie tegen de Houthis. Daarbij zijn al meer dan 10.000 mensen omgekomen. De Italiaanse regering heeft bevolen om de immigranten in het dorpje Riace weg te halen. De burgemeester van Riace nam de afgelopen jaren honderden immigranten op, onder meer om vergrijzing tegen te gaan. Minister Salvini van Binnenlandse Zaken heeft nu besloten dat de mensen naar asielzoekerscentra moeten verhuizen. De burgemeester zit al in huisarrest. Portugal heeft sinds gisteravond te maken met extreem weer. Het komt door Leslie, de orkaan die inmiddels is afgezwakt tot tropische stormen... nog altijd gepaard gaat met zware buien en windstoten. De storm trekt vanuit de Portugese westkust verder in de richting van Spanje... en daar worden ook grote hoeveelheden regen verwacht. Het Nederlands elftal heeft in de Nations League met 3-0 gewonnen van Duitsland. Virtje van Dijk maakte in de 30ste minuut het eerste doelpunt. Daarna hadden de Duitsers de beste kansen, maar ze wisten niet te scoren. In de slotfase maakte Memphis Depay de 2-0 en Giorgino Wijnaldum de 3-0. Nooit eerder won Oranje met drie doelpunten verschil van Duitsland.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 a billionaire uh-huh. so fucking bad. standing. And baby. You know wanna get out? down? Uh, what you gonna do? zijn geschapen voor elkaar. Tot op die dag zal ik alleen maar fluisteren. Ik wacht op een teken van jou, een blik of een gebaar.